Op 1 oktober deed de Rijksrecherche invallen bij wethouders De Mos en Gernaui. De invallen betekenden het einde van het zittende gemeentebestuur. Uit e-mails blijkt dat het Openbaar Ministerie burgemeester Krikke bewust niet informeerde. Waarom niet is niet duidelijk, maar minister Grapperhaus keurde het goed dat zij er buiten werd gehouden. In Jeruzalem is een Palestijn met een auto op een groep Israëlische militairen ingereden. Zeker twaalf militairen raakten gewond. Eén van hen is er ernstig aan toe. Volgens de autoriteiten was het geen ongeluk, maar een terroristische aanslag. De bestuurder is gevlucht, de politie is naar hem op zoek. Bij de autoriteit persoonsgegevens zijn vorig jaar bijna 27.000 datalekken gemeld. Zo'n 30 meer dan in 2018. In de financiële sector waren de meeste lekken. Ook het aantal aanvallen met gijzelsoftware steeg vorig jaar flink. Criminelen hebben het daarbij vooral gemunt op grote bedrijven... omdat die veel privégegevens verwerken. De politie adviseert om niet te betalen... omdat het losgeld voor een deel weer wordt geïnvesteerd in nieuwe mogelijkheden om aan te vallen. De topvrouw van Rijkswaterstaat heeft er persoonlijk voor gezorgd... dat in een natuurplas in Gelderland 100.000 ton granuliet is gestort. Dat meldt tv-programma Zembla. Granuliet is een zandachtig restproduct... dat ontstaat bij het bewerken van granietbrokken voor de wegenbouw. Ambtenaren van Rijkswaterstaat waren bang voor milieuschade... en verleenden tot twee keer toe geen vergunning. Maar de topvrouw drukte het uiteindelijk toch door. Rijkswaterstaat zegt dat alles in orde is... omdat het granuliet ziet als grond. Het weer nog, vooral in het zuiden zon, in het noorden meer bewolking... maar het blijft wel droog en het wordt ongeveer 8 graden. Morgen veel meer zon en ook een graad of 8.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 Dus dat valt reuze mee. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Maars en Knoopend Holendrecht. 19 kilometer en een half uur extra heb je daar nodig. Heeft te maken met een ongeluk op de A9, net om de hoek van Knoopend Holendrecht in de richting van Amstelveen.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 I'm no good with names or faces. You sent me naked pictures from her neck down to the waist. I get my feelings involved. Stop returning my calls, flaws turning to walls and barricades platinum and my April will be at the motel under streetlights luistert naar Geer Loogman bij ZFM.